Dat zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Hij komt met zijn waarschuwing een dag nadat de presidenten Obama en Medvedev elkaar hadden beloofd te gaan werken aan een nieuwe overeenkomst voor de vermindering van het aantal kernwapens. Zo'n nieuw verdrag moet het startakkoord uit 1991 vervangen dat in december afloopt. Lavrov voegde eraan toe dat hij blij is dat Obama heeft beloofd de plannen voor een antiraketschild nog eens tegen het licht te houden. Rusland ziet de bouw ervan in Polen en Tsjechië als een bedreiging. Amerika heeft steeds gezegd dat het is bedoeld tegen mogelijke aanvallen door landen als Iran. In Indonesië zijn de eerste stembureaus geopend voor de presidentsverkiezingen. Ze openden om 7 uur plaatselijke tijd in de meest oostelijke provincies Papua en West-Papua. Het is de tweede keer sinds de val van het Suharto-regime dat de Indonesiërs rechtstreeks een president kiezen. In het land hebben ruim 176 miljoen mensen stemrecht. Algemeen wordt rekening gehouden met een herverkiezing van Yudhoyono. In alle peilingen ligt hij ver voor op oud-president Megawati Sukarnoputri en Yusuf Kalla, die 4,5 jaar vicepresident was. Onder leiding van Yudhoyono is een begin gemaakt met de strijd tegen corruptie en veerde de economie op. In Los Angeles is de herdenkingsdienst voor Michael Jackson gehouden. Voor de kist door zijn broers het Staples Center werd uitgedragen... hield Michaels broer Marlon een emotionele toespraak. Tijdens de dienst waren er optredens van onder andere Lionel Richie, Mariah Carey en Stevie Wonder. De herdenking was wereldwijd te volgen via radio en tv en was daarmee waarschijnlijk de best bekeken en beluisterde in de geschiedenis. Het weer wisselend bewolkt met van tijd tot tijd buien, soms met onweer, minimaal rond 13 graden. Overdag ook af en toe zon en een middagtemperatuur rond 19 graden.